Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland heeft vannacht opnieuw aanvallen met drones uitgevoerd op Oekraïne. Onder meer in de hoofdstad Kiev zijn explosies gemeld. Over schade of slachtoffers is nog niks bekend. Volgens deze defensie-expert zijn er de laatste tijd veel van dit soort aanvallen. Het begon eigenlijk dat patroon nadat eh, Poetin eh, het bezoek bracht aan Trump in Alaska. De afgelopen eh, drie, vier weken hebben we steeds zaterdagen gezien... Eh, waarbij s ochtends eh, deze enorme aantallen drones en raketten over Oekraïne werden afgevuurd. En die aanvallen zijn vooral gericht tegen, ja, tegen de burgerbevolking... en tegen de energieinfrastructuur van Oekraïne. Volgens de overheid daar is op veel plekken de stroom uitgevallen... na de aanvallen van vannacht. Let op als je plannen maakt voor de festivalzomer. Je kunt beter geen kaarten kopen voor Secret Garden. Dat feest zou in de gemeente Haarlemmermeer moeten zijn, maar daar weten ze van niets. Er is geen vergunning, want de aanvraag is niet eens binnen. Intussen kun je al wel 125 euro aftikken voor kaarten. Niet doen dus, zegt de gemeente op Insta. En een opmerkelijk nieuwtje uit Amersfoort. Daar is vannacht een man in de gracht beland die een grote stapel bankbiljetten bij zich had. Hij is door omstanders en een agent uit het water gevist. Ambulancepersoneel controleerde hem op onderkoeling. Daarna is de man opgehaald door een bekende. Waarom hij zoveel cash bij zich had, is nog onduidelijk. En wie, oh wie, heeft dit jaar het mooist versierde kersthuis? Bij een wedstrijd van Omroep West is de winnaar inmiddels bekend. En dit jaar is het geen kersthuis, maar een kerstwagen. In de woonwagen van Ed in Den Haag is alles symmetrisch, dus ook de versiering. Ik ken voor mij niet gekker. Als het maar gewoon netjes, helemaal in stijl is. Gewoon kacheltje sneeuwvlokjes. Iedereen zie je vrolijk worden. Ja, je kan lekker je huis versieren. Alles moet gewoon kloppen. <laughs> In mijn hoofd. Kloppen niet in mijn hoofd, krijg ik storing. En dan gaat het fout. <laughs> en ik zie dat er iets fout gaat. Want één kerstbolletje doet het niet. <laughs> Gelukkig voor Ed deed hij het uiteindelijk wel weer gewoon. En het weer nog in Limburg wat zon, maar verder vandaag vooral veel grijs.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 Can't <laughs> you see? get the say Girl, I want you. Girl, I need you, babe. Woo! Slow down, love. Don't you see me with my girl? What you thinking it was? I know you used to seeing me in the clubs. Different chicks sipping Chris, just a million and doves. But I changed. Only got eyes for her. Believe me, ain't no girl dividing us. We could maybe a low papa, baby, and all. Cause I don't wanna be a player no more. feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you. Tell me what you feel, cause I'm feeling something real. I feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you. Baby, no one else can ever want you like I do. I feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I feel the same way. You make the dance, girl.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 Goedemorgen.